schrijft het AD op basis van een rapport van het Nibud. De organisatie zegt dat hogere eigen bijdragen in de zorg en hogere huren het gevolg zijn van overheidsbeleid. President Obama heeft er in een tv-toespraak voor gewaarschuwd dat de Verenigde Staten zich niet moeten laten gijzelen door angst en haat. Vrijheid is sterker dan angst, zei hij. Aanleiding voor de toespraak was de aanslag in San Bernardino, waarbij woensdag 14 mensen om het leven kwamen. Obama zei dat het Amerikaanse leger terroristen zal blijven uitschakelen waar dat nodig is, zoals in Irak en Syrië. Hij herhaalde dat er geen grondtroepen naar het Midden-Oosten gaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoeken of de politie in Chicago systematisch burgerrechten schendt. Dat melden Amerikaanse media. Het onderzoek wordt gedaan omdat er veel onrust is ontstaan over het doodschieten van een zwarte tiener door een blanke politieagent. Zo'n onderzoek is bijvoorbeeld ook gedaan na een incident in Ferguson. De conclusie was dat de politie daar stelselmatig discrimineert. De FBI onderzoekt de rol van FIFA-baas Blatter in een berucht omkoopschandaal uit de jaren 90. Dat onthult het BBC-programma Panorama. In de jaren 90 kocht het sportmarketingbureau ISL voetbalofficials om in ruil voor de exclusieve tv- en marketingrechten. Blatter zou volledig op de hoogte zijn geweest van de fraudepraktijken. Het weer, vanochtend eerst lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het overal droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag regen en het blijft een graad of 12. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nu al files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 7 kilometer.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 I could be your regular bell, and I'll see dance for little Stephen and Johanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the world.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 You're falling asleep. You won't believe the things I've seen, far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the universe, so peaceful and serene. In seconds turn to violence and screams.